4 uur door Almegens met het NOS-journaal. Na een zwarte maandag op de effectenbeurzen zijn de aandelenkoersen in Azië verder gedaald. In Tokio staat de Nikkei-index 4,3 lager. In Hongkong staat de Hang Seng-index op een verlies van 7 In New York sloot de Dow Jones-index gisteravond 5,5 lager. De sterkste daling in bijna drie jaar. De koersen dalen al twee weken. De sterke koersdalingen van deze week volgen op het besluit van kredietbureau Standard Poor's... om Amerika voor het eerst in de geschiedenis niet langer de hoogste kredietwaardigheid toe te kennen. Gisteren zei president Obama in een toespraak dat Amerika een triple-E-land blijft... maar dat kon de stemming op de beurzen niet keren. De rellen in Londen breiden zich uit en voor het eerst is het ook in de steden Birmingham, Liverpool en Manchester onrustig. In Londen hebben jongeren op minstens 20 plaatsen in achterstandswijken winkels geplunderd en gebouwen en auto's in brand gestoken. Het geweld houdt de Britse hoofdstad al drie dagen in zijn greep. De onrust begon zaterdag als een uit de hand gelopen protest tegen politiegeweld. Vanwege de rellen in Londen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nederland mogelijk niet door. De wedstrijd staat voor woensdag op het programma in het Wembley Stadion. De Britse voetbalbond FE overlegt later vandaag met de politie... en woensdag wordt definitief de knoop doorgehakt. In Londen is het onder meer onrustig in de wijk Harlesden... en het Brand Cross winkelcentrum, beide niet ver van het Wembley Stadion. De aangekondigde staking in de Duitse luchtvaart gaat vandaag niet door. De verkeersleiders hebben hem vannacht op het laatste moment afgeblazen... nadat hun werkgever had ingestemd met bemiddeling. De werkgever ging daartoe over nadat de rechter kort na middernacht voor de tweede keer een stakingsverbod had afgewezen. De verkeersleiders wilden de hele ochtend staken, er zouden zo'n 3000 vluchten uitvallen. Het weer wisselend bewolkt aan buien, het koelt af naar 12 graden. Overdag eerst veel buien, maar smiddags wordt het droger en is er meer zon. Dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Met Herbert Codé. Goedemorgen, welkom in het derde uur. De Nacht op 1 met eh, dit uur veel muziek. Onder andere straks ook de Nachtgedachte... waarin, waarin ik een stukje songtekst vertaald heb naar het Nederland, Nederlands. En op dat moment dan, eh, als ik dat al doe... dan gaat zo'n songtekst net weer eventjes op een andere manier leven. En zo'n liedje, dat komt dan weer net eventjes anders binnen. Ook zometeen de Radio 1 Week CD. Er is muziek van Grace Jones. Dit is I've Seen That Face Before. like a horn, stealing for the prey, like the night.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 tell you about the way I roam. I call the road my home, so it makes for nights alone without you. Though I've traveled a million miles, you're the only thing that makes me smile. I think about my baby all the while. I'm without you. So, so, so what I need to know, know, know is when I get home will you still be there? Joshua Redden. Hij studeerde tekenen en verhuisde op een gegeven moment naar eh, New York City. En daar ging hij muziek maken. Hij begon gitaar spelen. En eh, dit liedje komt af van zijn derde album. Zijn derde album heet The Rock and the Tide. En is deze week de Radio 1 Week CD. Je Joshua Redden met I Missed You. Daarvoor zat ook nog Grace Jones met I've Seen That Face Before. Het volgende liedje is volgens Michael McDonald's als titel eh, gebaseerd op het Hebreeuwse woord voor God. Jaweh. En zou dan ook een origineel heten Jaweh Bieder. Maar ja, uiteindelijk is dat het niet geworden. Waarom? Geen idee. Maar het liedje heet natuurlijk uiteindelijk Jamo Bieder uit 1984. Michael McDonald en James Ingram. as a bird. Amerikaanse groep die Afters in de nacht op een met Beautiful Love. Vorige week eh, nam hij afscheid. De man met de bijnamen Flappy, het ijskonijn en de vliegende Hollander. Ik heb het over Edwin van der Sar. De doelman gaf in een eh, vol stadion gaf hij een, eh, meerdere afscheidswedstrijden. En de opbrengst van alle mensen die dus aanwezig waren in het stadion... dat ging dan weer naar zijn nieuw opgerichte foundation, de Edwin van der Sar Foundation. En nou, die foundation heeft hij dus opgericht omdat bij zijn vrouw Annemarie eind 2009... werd ze getroffen door een herseninfarct. En nu is dus die Foundation eh, opgezet... om dus mensen die daarmee te maken hebben... om die eh, ja, financieel bij te staan. En eh, nou, dat is wel een heel nobel streven om zo je laatste wedstrijd ja, onder de lat te staan. Dat dan echt iedereen die daar komt, dat al het geld gewoon daar naartoe gaat. En er was ook nog een muzikale verrassing... waar ik zelf ook al ja, verrast over was. Want daar was opeens Mick Hacknell, de zanger van Simply Red... die was bij de afscheidswedstrijd van Edwin van der Sar. En ja, Edwin van der Sar is groot fan van Simply Red. En daar stond de man dan. En die zong het volgende liedje, The Right Thing, uit 19... 1989. a clown. Produceerde al muziek voor George Stone, ook Mary J. Blythe en John Legend. Producer dus, maar ook zelf een eh, goed zinger, zingend songwriter. Ik heb het over Rafael Sadiq. Je hoorde Love That Girl uit 2009. En eh, onlangs heeft hij zijn uh, nieuwe album uitgebracht. Het heet Stone Rolling. En daarvoor zat nog Simply Red met The Right Thing. Zometeen de nachtgedachte. Een korte Engelse songtekst vertaald naar het Nederlands. Maar er is nog A Horse With No Name uit 1972 van America. looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain.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 Nou, het is wel een van onze exportproducten op dit moment in het buitenland. Ik heb haar op mijn vakantie in Italië regelmatig bij horen komen... in supermarkten en natuurlijk ook daar op de radio. Wie dat is, dat hoor zo. Eerst De Nachtgedachte. De Nachtgedachte is een eh, korte vertaling van een tekst... van het Engels naar het Nederlands. En dan ga ik uiteindelijk ook natuurlijk de plaat draaien. En de tekst deze nacht komt van de plaat van Buckshot Lafont. Soms hou ik mezelf voor dat ik beter af ben zonder jou... Maar maar dan word ik geconfronteerd met de leegte die ik voel, zo zonder jou. En moet ik op zoek naar een manier om de dag door te komen.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 toch wel een beetje trots hoor. Als ik als Nederlander in de supermarkt binnenloop in Italië... en ik hoor vervolgens dit liedje met een afkondiging in het Italiaans. Kero Emerald, Riviera Live. Nou, dat vind ik dan toch heel, heel erg leuk. Dan word ik toch wel trots als ik dan Nederlandse zangeres in Italië voorbij hoor komen. Ze staat daar ook uh, eh, hoog genoteerd in de top 40. Caro Emerald dus met Riviera Live. Daarvoor ook nog De Nachtgedachte. En die was van Buckshot Lafont en Another Day. out. mistakes After all the advice you neglected to take And even kept yourself hidden away For the sake of your heart But there's something Een songwriter uit Engeland. Ze bracht een mini-album uit. Wat heette Out of the Blue opgenomen in twee dagen. En ze kreeg bekendheid in Engeland door mee te doen aan een eh, televisieproject van ehm, de producer. Die zit acht, onder andere achter Brian Adams. En eh, die producer die heeft een televisieproject gedaan. Daar heeft zij meegedaan en dat leverde dus grote bekendheid op. En de producer heet Elliot Kennedy. En die zat dus inderdaad achter Brian Adams, maar ook de Spice Girls. Philip HNA dus. En Jorde haar single in de nacht op één. En de single, ik ben even de naam nu kwijt... Hoe heet de single nou? Dat is ook zo wat, hè? Dan ben je opeens de titel van je plaat kwijt die je zojuist hebt gedraaid. Ik ben hem gewoon even kwijt. Volgens mij heette die Down by the River. We gaan nu naar Tim Finn. Dit is Fraction Too Much Friction. There's a fraction Sit back zanger van Crowded House in de nacht op een Tim Finn en Fraction Too Much Friction. De volgende band is op dit moment uh, lekker aan het toeren. En tijdens de toeren wordt er ook nog eens hard gewerkt aan het derde album... wat in eh, de herfst van 2011 moet uit gaan komen. Ik heb het over de band Run Republic. En dit is de eerste single van het derde album. En het heet Good Life.